De sneeuwbuien trekken vanuit België langzaam over Nederland. Er valt vandaag naar verwachting 3 tot 7 centimeter. Het noorden van het land moet vanavond rekening houden met sneeuwjacht. Dat is een combinatie van flinke sneeuwval en een sterke wind. Het dodental van de gijzelingsactie in de woestijn van Algerije moet naar boven worden bijgesteld. Dat heeft een woordvoerder van de Algerijnse regering gezegd. Gisteren maakten de autoriteiten bekend dat 23 gijzelaars en 32 terroristen zijn omgekomen. De slachtoffers komen uit zes verschillende landen. Het Algerijnse leger viel het gascomplex gisteren binnen na een belegering van vier dagen. Oudere partij 50PLUS heeft tot nu toe zo'n 1300 klachten binnengekregen... bij het nieuwe meldpunt voor de koopkracht van senioren. Dat zei partijleider Krol in het tv-programma Eva Jinek op zondag. Volgens Krol worden vooral ouderen getroffen door de bezuinigingen. De pensioenen gaan omlaag terwijl de kosten oplopen. De legendarische Australische struikrover Ned Kelly is na 132 jaar herbegraven. Kelly was een symbool van het Iers-Australisch verzet tegen de autoriteiten. Nadat hij en zijn bende drie agenten hadden vermoord... werden ze vogelvrij verklaard en uiteindelijk gearresteerd en opgehangen. Na zijn dood kwam Kelly's lijk terecht in een massagraf. Zijn stoffelijke resten werden in 2009 gevonden... Het weer, sneeuwbuien trekken langzaam over het land. Het noorden houdt het tot vanavond droog. De temperatuur ligt rond het vriespunt, maar door een stevige oostenwind voelt het veel kouder aan. Morgen sneeuwt het door in het noorden. In de rest van het land valt er hooguit wat motsneeuw. Dit was het NOS Show. Dit is Bakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen.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 No, no, no, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone. You be paradise and put up a fucking lie. door swing And a big yellow taxi took my girl away Now don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be in paradise, put up a parking lot And nah, nah, don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be in paradise put up a parking lot.